Jan van der Putten met het NOS-journaal. Veel caravans zijn nog. een ANWB heeft 80 caravans laten controleren bij de grensovergang Hazeldonk in Brabant. Meer dan de helft was veel te zwaar. Sommigen hadden zelfs honderden kilo's overgewicht. Ook waren er veel caravans met versleten banden. Die moesten direct worden vervangen om ongelukken te voorkomen. In Zuid-Limburg waren er ook controles door de politie. Een aantal automobilisten moest spullen uit de caravan halen en in de auto leggen om door te mogen rijden. In Los Angeles is een vrouw omgekomen bij een gijzeling in een drukke supermarkt. De dader kon na een paar uur door agenten worden gearresteerd toen hij met een groep gijzelaars naar buiten kwam. De man ging de supermarkt binnen na een achtervolging waarbij hij schoot op agenten. Eerder had hij zijn oma en zijn vriendin neergeschoten. Het is niet duidelijk hoe die eraan toe zijn. Ecuador staat op het punt om het asiel van Wikileaks-oprichter Julian Assange in te trekken. Hij zou daarmee daarna uit de ambassade in Londen worden gezet, zeggen bronnen bij het Ecuadoraanse ministerie van Buitenlandse Zaken tegen het online tijdschrift The Intercept. President Moreno is in Londen en zou met Groot-Brittannië onderhandelen over een overeenkomst. Assange zit nu zes jaar in de ambassade. Hij vroeg asiel om uitlevering aan de VS te voorkomen. Na wekenlange droogte viel er gisteren in een deel van Drenthe een hoosbui. Er viel in de regio Hogeveen zo'n 25 mm. In Alteveer kon de riolering het vele water niet aan. Daar stond een aantal straten blank. Op de A50 bij Apeldoorn was een ongeluk in een zware onweersbui. Een auto raakte in een slip en kwam omgekeerd op de weg te staan. Door de droogte is het wegdek vervuild met olie en rubber. En dat wordt glad bij de eerste regenval. Het weer nog geregeld zon en overal droog. Het wordt 24 tot 28 graden. Vanaf morgen op steeds meer plaatsen tropisch warm met geregeld zon.